uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van een bootongeluk op zee bij Griekenland is opgelopen naar 32. Vanochtend sloeg een vissersboot met migranten om. Veel mensen zijn uit het water gered door de kustwacht... maar het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren. Griekse media zeggen dat het er wel zo'n 400 kunnen zijn geweest. Sommige van de mensen die gered zijn waren onderkoeld. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bijna alle studenten zijn gestrest en hebben last van de druk om te presteren heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Deze student uit Tilburg herkent het. Je bent natuurlijk jong, dus je wilt ook een beetje plezier hebben in het leven. Uh, dus dat komt er ook nog bij, wat sociale zaken. Um, maar feit is natuurlijk wel dat ja, voor zo'n studie staat over het algemeen fulltime. Ehm, maar de meeste mensen ja, die hebben natuurlijk nog een baantje ernaast, eh, sociaal leven ernaast. Dus als je dan nog fulltime aan je studie bezig bent, dan eh, zijn het lange weken. Volgens het Trimbos zouden docenten studenten beter kunnen helpen met hun problemen. We evenaren vandaag het droogterecord in ons land. Het heeft al 33 dagen lang niet meer geregend. Manfred is tuinexpert en vertelt je hoe je voorkomt dat je plantjes uitdrogen. Als je water geeft, geef dan veel water. Dus liever één keer in de week heel veel water... als drie keer in de week een heel klein beetje. Want dat, is, uh, dat vindt zelf verdampen, het kleine beetje. En je wil juist dat water dieper de grond in gaat. Het is nog niet klaar met de droogte, want ook de komende dagen valt er geen druppel regen. En vanavond begint voor het Nederlands elftal de finale ronde van de Nations League. In de Kuip is Kroatië in de halve finale de tegenstander. Op het middenveld kan het wel eens interessant worden. Daar staat Frenkie de Jong tegenover Luka Modric van 37. En of Frenkie een beetje tegen hem opkijkt? Nou, geweldige speler. Echt een legende nu al, terwijl die nog speelt. mooie speler om naar te kijken. De Ballon d'Or gewonnen. Dus ja, valt weinig over, eh, weinig over hem te zeggen. Gewoon geweldige speler. Gewoon de manier waarop hij speelt. Zijn stijl, eh, technisch natuurlijk uitmuntend. Super eh, supermooi spelen om naar te kijken. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. De andere halve finale gaat morgen tussen Italië en Spanje. Het weer, opnieuw een zonnige zomerdag vandaag. Later vandaag wel meer wolken. Het is zo'n 24 tot 28 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10 ring Amsterdam-Zuid...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 Maybe I didn't love you as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I geboren in 1960, is een Nederlandse zanger en oprichter van de Toppers. In 2009 deden ze mee aan het Songfestival en met het nummer Shine. In de jaren 90 scoorde Froger een reeks top 10 hits, waaronder Alles kan een mens gelukkig maken, Say Hello, Crazy Way About You en Winter in Amerika. In de jaren die volgden had hij nog enkele andere hits. Froger verkocht meer dan 5 miljoen platen en behoort daarmee tot de best verkochte artiesten van Nederland. Hier is een Froger met Winter in Amerika. up to kiss the salty air I know you're getting ready for the office I suppose it's still there With you winter in America is cold And I just keep growing older I wish I could have known That I would love To leave love and love alone I've learned something of love I wish I'd known before you left me But it's funny how you don't know what you've got Until it's gone And I hope you're getting all the love you've ever wanted Still I wish I was there With you sun I wake into the sadness of the rain And making love to strangers And wishing I'd known Another love To leave love winter in America is cold And I just keep growing older I wish I could have known In our love Eyes van Wet Wet Wet, gevolgd door Promise That You Made van Cock Robin. Activiteiten in de blauwe tram. Bloemschikken. U kunt een bloemstuk leren maken met aanwijzing van Joop Jansen. Elke tweede vrijdag van de maand. Van 2 tot half 4. De kosten zijn 9 euro, inclusief koffie en thee. Aanmelden via de balie van de blauwe tram 023 3040 700 023 3040 700 of 06 338 032 79 tijdens kantooruren.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 is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij werd in de eerste instantie bekend als songwriter voor een groot aantal artiesten. Het duurde een aantal jaren voordat hij ook zelf succes kreeg als zanger. En hier is John Hyatt met, uit 1989, Have a Little Faith in Me.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 We could walk the streets, take in the view. The Kamogawa blows true. I'd love to show it to you But when the night comes. I'm gonna stand there in the moon We're gonna sleep under the dark sky too. The stars are rising when the night comes. Wilson Pickett says it's better in the midnight hour fair as they have got something. I love the atmosphere in spring. So kissing by the stony banks of the Seine. Left <laughs> bank in perfect rain. <laughs> Yeah. I want to go there again. Uh, when the night comes I'm gonna stand there in the moonlight with you We're gonna sleep under the dark sky too Stars are rising when the night comes When the night comes I'm gonna stand there in the moonlight with you Sleep under the dark sky too Stars are rising when the night comes When the night comes Dit waren achterinvolgers, The Other Side of the Sun van Janice Ian...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 en is te bereiken met OV en auto. De telefoonnummer daarvan is 023 20 972. Ik herhaal 023 2050972 972. Of via internet info@zandvoortmuseum.nl. En de openingstijden de, openings, de reguliere openingstijden zijn momenteel. Maandag zijn ze gesloten. Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 4. Het Zandvoort Museum is gesloten op de volgende feestdagen 1 januari, 27 april en 31 eh, december. En gedurende de op- en afbouw van sommige tentoonstellingen. Tijdens de opbouwweek van een nieuwe tentoonstelling is Zandvoort Museum gesloten. De balie van de VVV Informatiepunt is gewoon geopend. De enterprises zijn jeugd tot 18 jaar is gratis, de volwassenen 5 euro en de museumjaarkaart is gratis. En een Zandvoortpas 2,50, Hanenpas ook 2,50. En het museum is rolstoel toegankelijk. Honden zijn niet toegestaan in het museum, wel in de museumwinkel.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 And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. say Rose, I say Roy. say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is rise.